Laat me nu toch niet alleen, radeloos en verloren. Sloop die muren om me heen, help me zo bij jou te komen. je gezel zijn. Wees de gids die me zal leiden. Want ik ben reeds lang op reis en zo moe. Kom en bevrijd. naar je land. Laat me in jouw wolken Laat me nu toch niet alleen. Neem een hand en toon. me zo bij jou te komen. Neem me mee naar je land. Vol muziek en vol dromen. Leid me naar je land. Laat me in jouw oor. laat me nu toch niet alleen. Radeloos en verloren. Sloop die muren om me heen. Help me zo bij jou te komen.